Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In delen van een avondklok ingesteld. Sjiïtische rebellen zeggen dat ze het gebouw van de staatstelevisie hebben ingenomen. En bij de dagenlange gevechten tussen rebellen en Soenitische milities... zouden minstens 140 doden zijn gevallen. Duizenden inwoners van Sanaa zijn op de vlucht geslagen. Volgens getuigen staat het tv-gebouw in brand. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Sana vanwege de strijd. Volgens onbevestigde berichten zou er een staakt het vuren zijn. De Belgische justitie heeft aanwijzingen dat twee jihadisten uit Den Haag plannen hadden voor een aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De man en vrouw van Turkse afkomst werden begin vorige maand op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze uit Turkije terugkwamen. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. Belgische dagblad De Tijd meldde eerder vandaag dat justitie in België de afgelopen maanden verschillende aanslagen heeft voorkomen. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw een plaats in Nigeria aangevallen. Strijders van Boko Haram bestormden de stad Mainok en vermoorden zeker 36 mensen. Volgens militairen die de stad verdedigen zijn onder de doden zeker 23 burgers. Onlangs namen strijders van Boko Haram al de stad Gwoza in. Daar riepen ze een kalifaat uit, net als de islamitische staat in delen van Irak en Syrië. In delen van het oosten van het land is wateroverlast ontstaan door hevige regenval. In Oost-Groningen konden rioleringen het water niet verwerken. In Gelderland viel op sommige plaatsen binnen een uur net zoveel regen als normaal in een halve maand. En er was een wolkbreuk in het Overijsselse Goor. Het regengebied is inmiddels naar Duitsland weggetrokken. Het weer vanavond en vannacht zijn er nog wel wat buien. Morgen is het wisselend, bewolking, zon, een enkele bui en een stevige noordenwind.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 Het komende in de mix. De Global House Vibes met DJ Malzo. Mag ik een heel groot applaus. DJ Malzo in de mix hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. bright. sun is bright on the upland When the wind blows through the springing grass and the river flows like a sheet of glass. When the first bird and the first bulbs and the faint perfume from its mouth, I know, I know, let the case, let the case, let the case. your nice things. Shopping sprees some more? It's not a perfect love, but don't you want some more?